Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Israël is de bijeenkomst van het voltallige kabinet over het staakt het vuren met Hamas nog steeds bezig. Eigenlijk zou de vergadering pas morgenavond plaatsvinden vanwege de Joodse rustdag Sabbat. Maar de bijeenkomst werd vervroegd op verzoek van een aantal ministers. Eerder stemde het Veiligheidskabinet al in met het voorstel voor een wapenstilstand in Gaza. Als het volledige kabinet akkoord gaat, gaat het bestand zondag in. Het is de bedoeling dat Hamas in de eerste zes weken 33 gijzelaars vrijlaat... in ruil voor honderden Palestijnse gevangenen. En verder trekt het Israëlische leger zich terug uit delen van Gaza. Het Openbaar Ministerie eist taakstraffen van 180 uur tegen twee mannen... voor hun betrokkenheid bij een dodelijk speedbootongeluk... ruim drie jaar geleden op de Maas. Tegen een derde man is geen straf geëist. Bij het ongeluk in Roermond botsten twee speedboten op elkaar... Alle vijf opvarenden raakten gewond. Een man van 20 overleed later aan zijn verwondingen... en zijn vriendin raakte voor de rest van haar leven verlamd. Rusland en Iran gaan de komende 20 jaar nauw samenwerken. De Iraanse president Pezashkian sloot vandaag in Moskou een overeenkomst met president Poetin. De landen willen onder meer hun militaire en economische samenwerking uitbreiden... evenals die tussen de inlichtingen en veiligheidsdiensten... Ook willen ze in de olie- en gassector meer gaan samenwerken. De Georgische aanvaller Kvicha Kvaratskhelia maakt de overstap van Napoli naar Paris Saint-Germain. De Franse voetbalclub betaalt 70 miljoen euro voor de vleugelspeler... en dat maakt het de duurste transfer deze winter. De 23-jarige Georgier tekent een contract tot en met medio 2029.